Dat schrijft het AD. Een Amerikaans toestel en een vliegtuig uit Taiwan waren elkaar bijzonder dicht genaderd, waardoor waarschuwingssystemen afgingen en de luchtverkeersleiding ingreep. Beide vliegtuigen stegen naar een nieuwe hoogte... waardoor ook een KLM-toestel dat van Amsterdam op weg was naar Bangkok in gevaar kwam. De zaak liep goed af. De Indiase luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. De Taliban hebben directe vredesgesprekken met de Afghaanse regering afgewezen. De islamitische terreurbeweging wil komende maand in Saoedi-Arabië... alleen in gesprek met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Deze maand voerden de Taliban in de Verenigde Arabische Emiraten... al gesprekken met de VS en landen uit de eigen regio. Doel van de onderhandelingen is het beëindigen van de oorlog in Afghanistan... die al 17 jaar duurt. In het oosten van de Filipijnen zijn 20 mensen om het leven gekomen... door aardverschuivingen en overstromingen vanwege hevige regenval. Zeker 5000 mensen raakten dakloos. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. Volgens de Filipijnse weerdiensten moeten het oosten en het centrum van het land zich voorbereiden op nog meer regen. De Filipijnen wordt elk jaar door zo'n 20 tornado's getroffen, met als gevolg overstromingen en aardverschuivingen. Michael van Gerwen heeft gisteravond op het WK darts in Londen de halve finale bereikt. In de kwartfinales was de 29-jarige Brabander de Engelsman Ryan Joyce de baas met 5-1. Van Gerwen, Mighty Mike, speelt vandaag tegen de schot Gary Anderson voor een plek in de finale.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 Ain't it funny? Ain't it funny how things change? remember how things were easier than they are now. There was someone real at the telephone exchange. Now all that digital choice won't connect me to your openingsfase van deze aflevering brengen we een bezoek aan Australië, waar Troy Kester-Daly een van de grote sterren is. Hij wordt beschouwd als een van de beste singer-songwriters in Down Under. Het merendeel van zijn songs schrijft hij zelf, zo ook die op het album Mileage. Funny How Things Change was de eerste song die je hoorde, waarna ik vervolg met Lonesome But Free en Freedom Ride. In laatstgenoemde song krijgt hij de steun van Paul Kelly. Veel luisterplezier. my home in a hail of blows, and I went as far as I could go. And in my ears, Daddy's words still ring. If you walk out now, don't come back again. One day, Mama and the younger ones might forgive me for what I've done. Another year goes by, another season turns, and still this feeling inside me burns. pretend town to town. Cause these rambling shoes don't like slowing down. 1965, the story of the freedom ride on a bus they rode from town to town. East to west, north to south, to get it from the horse's mouth. Those true stories on the ground. On a blazing summer's day, Charlie Perkins led the way at the public pool. St. Marie. Step back, said the man, you can't get in. You got the wrong colored skin. We don't want no trouble here, you see. All aboard the freedom ride. All aboard now, step inside. All aboard the freedom ride. Come and join the freedom ride. Fight for justice, fight for pride. All aboard the freedom ride. Charlie says, now that's a shame, cause trouble is my middle name. You know, names hurt more than sticks and stones. You can try to knock us down, try to run us out of town, but look around, you'll see I'm not alone. freedom ride. All aboard now, step inside. All aboard the freedom ride. Come and join the freedom ride. Fight for justice, fight for pride. All aboard the freedom ride. deep inside. All aboard the freedom ride. We'll always need a freedom ride.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 Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album, met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you back the sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so tired. on. I ain't one for long goodbyes, and girl, you ain't the crying kind. So kiss me once, then I'm gone. I'm sad. get so veel harm. I'm Sorry klinkt puur, maar Kate Coleman is wel een zangeres van nu. I'm sorry for not saying Thrill is geschreven door Jesse Winchester en werd oorspronkelijk opgenomen door James House.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 Hij is de schrijver van de Trox-hit Wild Thing. Na een leven lang rock- en popliedjes te hebben geschreven... vond Taylor zichzelf enkele jaren terug opnieuw uit als folk- en Americana-artiest... en werkte enkele jaren samen met Carrie Rodriguez, die onlangs solo ging. Taylor en Carson treden niet op als duo, maar hij schrijft de meeste Carson-nummers en Seven Shadows on My Golden Roses is één van de songs. Summertime came and the sun did shine And the girls wore a little bit most of the time The rest did smile and his head did turn Oh, Nicky, Nicky, Nicky, will I never learn setting shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun blues, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Sweet Nicky did buy me silver and flowers. Take me to church and we talk for hours. But a warm breeze blew in from San Jose. Vicky, Vicky, Vicky just blew him away. Seven shadows on the golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun breaks, cut my losses. Seven shadows on the golden lucky and I caught him again. In the heat of the night when the beat gets going. No, the blackboard junk don't teach this one. Old school books, mathematics won't do. Sammy, Sammy, Sammy, and my baby make two. Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. de original van deze week. Jessie Coulter is een singer-songwriter. Ze was getrouwd met Dwayne Eddy en later met Waylon Jennings. Ze is de moeder van Shooter Jennings. Ze is een van de eerste vertegenwoordigers van de Outlaw en de enige vrouwelijke artiest van betekenis in dit genre. Ze vernoemde zich naar haar voorvader, de treinrover Jess Coulter. Haar doorbraak kwam in 1975, toen ze met de door zelf geschreven I'm Not Lisa op nummer 1 in de country charts terecht kwam en op nummer 4 in de popcharts. Crossroads, nummer 1 country hit. His hand led hers away. She left wist niet meer dat ik deze songs had opgenomen. Ik herinner me dat ik de studio inging en wat aanrommelde. In een van die sessies deden we iets van 14 nummers per dag. En de volgende sessie deden we 12 nummers per dag, zegt Joe Ely. Hij meent dat ze eerder als repetities dan als echte demo's waren gedaan. Voor mij was het gewoon een wonder toen we deze vonden. We zijn er blij mee als we naar een song als Joe's Crying Scotties luisteren. see my head bow down below my knees. Come back, honey, baby, run. I can't see the sky, I only see my shoes. Lift my head up from these blues. I just said. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Judy Blank heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al de nodige ervaring in de muziekindustrie. En niet allemaal zo positief blijkt uit de verklaringen die ze geeft over haar deelname aan de beste singer-songwriter in 2013. Haar debuutalbum in 2014 kon niet aan de verwachtingen voldoen. En even leek het sprookje afgelopen. Maar Judy Blank vond zichzelf in Amerika. Met Morning Sun viert ze haar revanche via Lay Me Down hun eerste kennismaking. Lately I've been thinking about the troubled state He said he had some work to do in a town. looking at the fun he's having can sometimes bring me down. Morning Sun van Judy is een modern klinkend country popalbum. Lay Me Down, de perfecte opener die de toon zet. De zon is weer gaan schijnen voor Judy. De donkere wolken zijn verdwenen. Nu Blank zichzelf gevonden lijkt te hebben, is er ruimte haar eigen sound verder uit te bouwen. Met Mary Jane en I Got A Man blijkt dat ze goed bezig is. We beginnen met de laatstgenoemde song. makes me feel so fine. He likes my dresses, he loves my hair, and he tells me all the time that I'm his lady, I'm his queen, mama. He's my favorite. lot. And yet I don't ever seem to do it right. I know, I know that I drink too much and I eat of the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings. doet me enigszins denken aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away in de jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. broken mirrors reflections of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. this place. listen to the song that settled on. hopeless. Nothing's making any sense. Flags we raise in praise of ruthlessness. This pulse is innocent. het favoriete album van de maand. De honky-tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. Vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Ook al komt hij uit Michigan en niet uit Nashville. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. We kunnen er blij mee zijn. The of the party. the life of this house. What little life that I had left inside this heart of mine just stepped out. Know I love you. did song. was Whitey Morgan met round Here. Martha Spencer had een klassieker van stal en heeft geen hulp nodig. We hebben dat maar te respecteren. bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Now he calls me his little piggity wiggity. I call him a little thingamajiggy. When he asks me for a kiss, hear a little voice going something like this. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need Booker, cute as a button and sweet as sugar. He's gonna buy gauw thuis zingen Smith en Wesley. Al zou ik er een gevolg aan willen geven, dan nog kan het niet, want ik heb nog een tweede uur te gaan. Zometeen nog een uur country. seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time. I can't even sleep. dusted off that old bottle. Even ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...